18.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Waarom ik graag met Eurostar reis? Je mag twee koffers gratis meenemen en één stuk handbagage. Eén koffer is leeg, want ja... Voor die nieuwe outfit, hè? De Shopping Express is klaar voor vertrek.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 Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of au, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah maakt heel je winter goed. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.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 it ever cloy. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because Sublime. Sublime. feast your eyes. Okay, maybe I am unhinged. Kick my ass up off of him. thinking about you the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them dope and let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but changed. that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. she'll never be the same. That's oh, just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the oh, kids.